Walgemoet met het NWS Journaal. Volgens premier Rutte is het al dat de aanvoerlijnen van IS in het oosten van Syrië worden aangevallen. Dat zei hij in een toelichting op het kabinetsbesluit om de Nederlandse bombardementen op IS uit te breiden naar Syrië. Premier Rutte zegt dat de veilige havens van IS in Irak en Syrië moeten worden vernietigd om aanslagen te voorkomen. Zes agenten in Den Bosch worden niet langer verdacht van zware mishandeling van een arrestant. De man van 48 werd niet goed tijdens zijn arrestatie deze maand en lag drie dagen in coma. Dat kwam niet doordat de agenten te veel geweld gebruikten, concludeert de Rijksrecherche na onderzoek. De man woont in een instelling en werd opgepakt omdat hij agressief was tegen hulpverleners. Een vrouw heeft van de rechter een boete van 400 euro gekregen... omdat een 14-jarig meisje laveloos raakte op het feest dat de vrouw organiseerde voor haar dochter. De 14-jarige bezoeker dronk zoveel dat ze in het ziekenhuis terecht kwam. De rechter vindt dat ouders die een feestje organiseren verantwoordelijk zijn voor het alcoholgebruik. De macht van farmaceuten is wat minister Schippers betreft niet langer vanzelfsprekend. Patiënten moeten sneller toegang krijgen tot nieuwe medicijnen en daarvoor zouden ze minder moeten betalen, vindt de minister. Dat kan volgens haar alleen als de macht van de farmaceutische industrie minder groot wordt. Ook wil ze dat de Europese regels rond de veiligheid van medicijnen worden versoepeld. Vier Chinese mijnwerkers zijn na een maand bevrijd uit een gipsmijn die was ingestort. Bij de reddingsoperatie in het oosten van China waren zo'n 400 mensen betrokken. Er is weken gewerkt aan het graven van een tunnel om de overlevenden te bereiken. De afgelopen weken hadden de reddingswerkers contact met de overlevenden via een buis... waarmee ze ook water en voedsel kregen. Het weer nog. Vanavond is er steeds meer regen en wind. Aan zee is de wind hard of stormachtig. Morgen opnieuw veel regen, smiddags wordt het even wat droger. Het is dan zo'n 8 graden. En ook zondag verloopt regenachtig. Dit was het NMS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale avondspits. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Diemen 8 A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 9. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen 12 kilometer na een ongeluk. De vertraging is een uur, maar de weg is weer vrij.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 Ik ben Hans Wassenaar, ik wens u veel plezier dit uur. En wat kan u dit uur nog verwachten? U, in ieder geval het weer voor het komend weekend. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er niet zo geweldig uit.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 beste ballads hoor je hier op ZFM. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday stay behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away on the road hanging by a song. But the strings are it don't last for long. clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Maandag 1 februari zal er opnieuw een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd... voor de directe betrokkenen en omwonenden... bij de mogelijke huisvesting van de statushouders in het Spalier aan de Kostverlorenstraat. Burgemeester Niek Meijer heeft deze bijeenkomst aangekondigd. De locatie van de bijeenkomst was ter, persegaan van de krant nog niet bekend... Zodra er de locatie bekend is, zal de Zandvoortse krant hier via de website www.zandvoortsecourant.nl melding van maken. Wel is er een tijdstip bekend. De avond begint om half acht en het duurt tot ongeveer negen uur. tell. Met de volgende plaat weet ik zeker dat ik onze collega Albert-Jan Vos er een heel groot plezier mee doe. at you. I came straight on, straight on, straight on with all of my things. Yeah, yeah, yeah. I'll, I've been mistreated. Eh? And you. street and, you, you, you know what I'm talking about. I went five, five long years for one woman. She had a knife to put me down. dit waren in de Blizzard speciaal voor Albert-Jan Vos. Met Elko Gilling op gitaar. Geweldig, wat een solo's hè. Daar komen ze, de Searchers, Needles en Pins. I love kom je ook eten, nu op maandag en donderdag. Zin in een gezellige avond met prima eten? Activiteitenbegeleider Kok, Jos op maandag en Ron op donderdag. Geassisteerd door enkele bewoners van de RIWB en Nieuw Unicum. rijden een heerlijke maaltijd voor u. Men heeft geen plaste plaats, zodat men af en toe naast een ander komt te zitten... om gesprekstof te variëren. Als iedereen voorzien is van een maaltijd, schuift de keukenbrigade ook aan. De kosten voor de maaltijd zijn 7,50 per persoon... en dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Er zijn nog een paar plaatsen vrij op donderdag. U dient te reserveren voor de maaltijd. Dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor. Tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Flemmingstraat 55 te Zandvoort. Telefoonnummer 5740330. En afzeggen kan tot maandag of donderdagochtend tot 10 uur. For. CDA stelt vragen over gezinnen in de bijstand. De fractie mag zich zorgen over de groeiend aantal gezinnen in Nederland... die rond moeten komen van een inkomen op bijstandniveau. Het CDA wil onder meer van het college weten... hoe de stand van zaken in Zandvoort is en of er cijfers beschikbaar zijn. ZFM. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for Later op de avond gaat het in het noordwesten harder regenen... en in de nacht breidt de neerslag zich uit over het hele land. En dan staat er veel wind, maar dat hebben we al gemerkt. Zaterdag kan het regenen dat het giet. En daarbij is het erg winderig met in het noordwesten kans op zware windstoten. Ondanks de regen wordt het nog 10 graden. Later op de dag neemt de neerslag vanuit het noordwesten af... maar echt droog wordt het niet. In het noordwesten kan het nog even de zon doorbreken. Zondag blijft het overwegend grijs en zijn er vooral in de ochtend en aan het begin van de middag perioden met regen. De uiterste noorden heeft de grootste kans om even de zon te zien. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden. De dagen daarna valt er minder neerslag en vooral op dinsdag schijnt af en toe de zon. Daarbij staat er wel veel wind. Halverwege de week valt er vaak regen en daarbij daalt de middagtemperatuur van 5 tot 7 graden. to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen. Met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in de groepsverband zorgt er niet alleen voor dat je nieuwe mensen leert kennen... maar ook dat de vrije tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door Sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandeling is een initiatief van Sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi getal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De vier extra, 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen voor de dagelijkse hectiek. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vindt de wandeling plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd Cafetaria Anytime de Oude Halt zijn. De maandelijkse wandeling in 2016 staan op de agenda voor de 10.000 stappen van Zandvoort... en is terug te vinden op de website van Sportservice Heemstede Zandvoort. www sportservice Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. E-mailadres is info at sportserviceheemstedenzandvoort.nl of telefonisch 023 573 4679. En het is nu 31 januari dat het weer de 10.000 stappen zijn. En het begint om 10 uur en het duurt ongeveer tot half 12. De website is www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl afgelegd. Je stond tijd verloor. Is de jeugd je ontsnapt? Je bent over zoveel dingen heen gestapt. 100 Zaterdagavond zingt mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. Gezelligheid? Gegarandeerd. Dus de datum 29 januari, 9 uur, telefoonnummer 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. En de locatie is Café Koper Kerkplein nummer 6. uitnodiging van Zandvoort Willem van der Sloot en Johan Dalhuizen... heeft Marianne Tiemer, fractievoorzitter van de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer... een bezoek aan Zandvoort gebracht. Zij heeft de situatie rondom de Amsterdamse waterleidingduinen bekeken... waardoor de damherten gemakkelijk vanuit hun leefgebied naar het dorp kunnen komen. Tiemer vond na afloop van de rondgang dat het het beste is om de natuur zijn gang te laten gaan. Ze is daarom ook totaal niet eens met de afschietvergunning die aangevraagd is... Van de sloot en dalhuizen leiden iedere ochtend herten uit Zandvoort terug de duinen in.